S'morgens vroeg komt dan de natte mouwen. S'morgens terug gaan we de velden bebouwen. Want dan geven ze brood, dan brengen ze de vrede. Omdat de kinderen zouden weten, zo is het leven. Hang, hang, hang, hang. aan de waan, de kunnen schragen. Laat mij al dan niks doen. in de geloer naar de vrouwen. God de wagenrang straks nog bloemen dragen. Goeie mota, prikkers van de dromen. Laat zien hoe dat gewoon de kunt gebruiken. Ze blijft hangen bij die schaven aan de toren. Zit op de waaistak, gaat de bloemen zien ontlooien.